Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Bijna de hbo-docenten heeft zich wel eens onder druk gezet gevoeld om een voldoende te geven. De helft van hen is wel eens voor die druk gezwicht. Dat blijkt uit een enquête die de Algemene Onderwijsbond heeft gehouden onder 500 hbo-docenten. De docenten geven verschillende redenen om een zesje te geven, terwijl het werk van een student eigenlijk onvoldoende is. Ze voelen zich vooral door het management onder druk gezet. Daarnaast zijn er studenten die niet voldoen, maar die na zeven jaar studeren toch eens een keer een diploma moeten krijgen. De AOB is blij met de resultaten van de enquête. Duidelijk wordt hoezeer docenten onder druk staan. De bond vindt het aantal docenten dat zwicht onder de druk nog meevallen. Een linkshelikopter van de marine is beschoten voor de kust van Somalië. Dat gebeurde volgens een woordvoerder van Defensie gisterochtend tijdens een verkenningsvlucht. De helikopter vloog op grote hoogte en werd niet geraakt. De bemanning zou niet in gevaar zijn geweest. Waarschijnlijk werd de beschieting uitgevoerd met een antitankgranaatwerper. De links is de boordhelikopter van het fregat van Amstel dat deelneemt aan de antipiraterijmissie van de Europese Unie. Het toestel maakt dagelijks patrouillevluchten, onder meer om te kijken of Somalische piraten langs de kust hun kamp hebben opgeslagen. Een woonzorgcomplex in Landgraaf is ontruimd na een brand. De 18 bewoners en een aantal begeleiders moeten de nacht in het gemeentehuis van Landgraaf doorbrengen. Voor de lichamelijk en verstandelijk gehandicapte bewoners was daar een speciale ruimte ingericht. De brand in het huis De Schans ontstond rond half twaalf in de keuken. Het vuur was snel onder controle, maar er was veel rook. Dan nog het weer bewolkt en af en toe wat regen.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 Tu te prends pour qui Toi aussi, tu détestes la vie. sur les murs de photos, sans regret, sans mélo. La porte est claquée, Jorel est barré. van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM Stuck in a van As far away as I stuck in a mood so far away that it couldn't be good. My back hurt and it rains. Screw England, screw the young and insane. We travel in vain, but the dreams are the same. So look at the heroes in Liverpool rain. I'll stick by you forever and do it in stuck in a line.